Visser met het NOS-journaal. De Saudische koning Salman heeft de gebeurtenissen in Mina een pijnlijk incident genoemd. Hij heeft het bevel gegeven de regels rond de harts opnieuw te bekijken. De Saudische regering wijt het drama aan een gebrek aan discipline bij pelgrims. Als zij de aanwijzing hadden gevolgd, had deze ramp voorkomen kunnen worden, zei de minister van Gezondheid op de Saoedische televisie. Er vielen zeker of 717 doden en meer dan 800 gewonden. Frankrijk heeft een bod uitgebracht van 80 miljoen euro op een van de twee schilderijen van Rembrandt, die ook het Rijksmuseum wil verwerven. De aankoop zou mogelijk zijn dankzij een uitzonderlijke gunst van de Franse Centrale Bank, meldt het Franse ministerie van Cultuur. Schilderij moet terechtkomen in het Louvre in Parijs. Eerder deze week werd bekend dat de regering en het Rijksmuseum 160 miljoen euro willen vergaren om beide schilderijen naar Nederland te halen. Staatssecretaris Dijkhoff is dankbaar voor de manier waarop gemeentebesturen vorige week hebben gereageerd op het verzoek om snelle opvang voor vluchtelingen. De acute problemen werden meteen opgelost, schrijft Dijkhoff aan burgemeesters, colleges en gemeenteraden. Verschillende crisisopvanglocaties zijn inmiddels weer gesloten. De staatssecretaris schrijft ook dat nieuwe locaties voor kortdurende crisisopvang nodig blijven, doordat de instroom van mensen die hun toevlucht in Nederland zoeken hoog blijft. President Poetin en president Obama zullen elkaar maandag in New York ontmoeten. Het is de eerste ontmoeting van de Russische en Amerikaanse president in bijna een jaar. Poetin spreekt in New York de algemene vergadering van de VN toe. Daarna staat er een gesprek van de uur gepland met Obama... dat volgens een Russische woordvoerder vooral over Syrië zal gaan. Het weer vanuit het westen geleidelijk droger. Morgen overdag wisselend bewolkt en af en toe een bui. En het wordt 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journal. jaartje of twee waren ze nog in Beverwijk luisteraars in het Kennemer Theater. Dan hebben we het over 10cc. Welkom bij weer twee uur tussen app en vloed. Tot middernacht weer heerlijke muziek. En u kunt natuurlijk zelf ook een aandeel leveren aan het programma... door verzoekjes te doen op Facebook. Onder mijn naam Charles Duiven, vindt u een, uh, een itemtje eh, over het opstarten van het programma op eh, internet...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 Een van de mooie instrumentale nummers. Aangevuld natuurlijk door eh, vocalen. Ik denk dat Callum Blundstone is, ik weet het niet zeker. Maar eh, nou, oordeelt, oordeelt u zelf, zou ik zeggen, luisteraars. Ga er lekker voor zitten. If I cried out sorrows I've known And the secrets I've heard It would ease my mind, someone sharing the load. But I won't breathe a word. We're two of a kind, silence and I. smile of the clown. So I close my eyes till I can't see the light, and I hide from the sound. Oh, we're two of a kind, silence. prachtige muziek van die Alan Parsons Project. Ik had het eh, met eh, technicus, technicus Marcus van eh, Dam van ZFM Zandvoort over. Dat dit zo'n beetje de jaren 80 moet zijn geweest. Nou, misschien weet Orno dat ook te vertellen. Orno, welkom. Wel, Orno Hulshoff, luisteraars. ook aanwezig in de studio. En ook, even aanschuiven <laughs> even aanschuiven. Ook voorzien van, van muziek vanavond. En je hebt een aantal eh, dingen voor ons eh, meegenomen, nieuw. Maar er stonden ook nog twee nummers op die we vorige week, want toen was je er ook, ja. Eh, nog, niet, nog niet gedraaid hebben. En ehm, dat waren ook weer... Als ik dat is een exo, Red, hè? Ja, Frans nummer. Een Frans nummer. En daarnaast ook... En daarna een, nog een nummer van de, Beatles, eigenlijk. maar dat is dus op die gitaar, hè, die speciale... Bijzondere gitaar. Bijzondere gitaar, ja. Nou, nou, waarvan ik de naam weer even ben. Ja, nou, het, het, nummer kennen we natuurlijk wel. Het is de Long and Winding Road. En dan gaan we eerst van die eh, muziek van Orno Hulshoff. Winding Road. Oh no, was het vanavond een Long and Winding Road richting Zandvoort? Richting Zandvoort. Nou, het viel wel mee. Nee hoor. Eh. Ben je, hoe ben je ik had bijna een groene golf ook. <laughs> Oké, dan heb je ook eh, problemen met Volkswagen? Nee, nee. Oh. <laughs> Hoezo Volkswagen nou weer dan? Ja, Wat heeft hij met de groene golf? Je hebt, oh, <laughs> Nou ja, oké. <laughs> Ja, nee. ik denk, dan heb je ook last met die uitstoot. Van, ja, Ben je over de zee? Nee, ik ben meer, meer een <laughs> polo. Oké, je bent nou, ik hoorde nou net al, maar dat werd eh, door het eh, Duitse blad Bild eh, verkeerd begrepen. Dat werd ook ineens beweerd dat ook BMW, nog een ander merk ook namelijk noemen, ook werd bedicht van... Jij, jij, zal het niet geloven, jij hebt het nu over BMW, maar ik werd vanmiddag, dat is echt waar, dat geen mop... Ik werd vanmiddag gebeld en ik kreeg een dame aan de telefoon. Dag meneer, uw BMW staat klaar. <laughs> nou, dat was de dame van de garage die kennelijk verkeerd gebeld had. Ja. En eh, mij aan de telefoon kreeg. En eh, waarop ik meteen... Eh, hij is toch helemaal al betaald, hè? Dat was toch zo? Nou, dan kom ik hem zo halen. <laughs> Nou, waarop ik meteen zei... Nou mevrouw, dank u voor de melding. Waar kan ik hem ophalen? <laughs> ja. En eh, toen, eh, eh, maakte ik haar duidelijk dat ze kennelijk een, fout telefoonnummer had gedraaid. Maar ik had bijna een BMW gehad. Gedraaid? Wat ben jij nog echt van de oude stempel, zeg? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> draait nog steeds hey Orno, eh, eh, eh, ten aanzien van die BMW en uitstoot, heb je, daar heb je iets over gehoord? Dat ook BMW... Nee, nee, dat, dat schijnt, dat, heeft, daar heeft iets in uh, krantenbeeld geloof ik gestaan. Ja. Hoorde ik net op het nieuws. En dat was verkeerd, de woorden waren verkeerd door een bepaalde mensen geïnterpreteerd. Oké. Dus dat dat is, eh, tot, op heden dan eh, nog uh, geen... Ja, maar die Amerikanen zijn kennelijk op geld uit. Ja, Want dat, dat als, dat, als dat bedrag betaald moet worden... Nou, dan, ja, dan, nou, dan is het echt niet lekker overgesteld. Hoor, er zijn een hoop mensen in Wolfsburg... want daar, staat die fabriek vervolgd waren. Mm. Hm. dat was ook al op het nieuws. Ja, de mensen hadden spreekverbod. Maar die keken niet vrolijk op, hun, op hun pad naar hun werk toe, zeg maar. Nee, nee, je weet niet wat er allemaal gebeurt. Als er, hè, misschien eh, straks... Eh, ja, ik kan me toch nauwelijks voorstellen dat een, een fabriek als van Volkswagen... dat dat nou failliet zou gaan. Volgens mij moeten daar <laughs> moeten ze overzichtelijk veel geld eh, Ja, maar als het allemaal met een heleboel auto's over de hele wereld gerekend, hè? Ja, maar, uh, dit is echt één land of zo. Dat is, gaat echt, of alleen Amerika. Nee, dat is, heeft ook natuurlijk in alle, andere landen... Ja, maar, maar Amerika, Amerika die heeft bepaalde milieunormen... Ja. Die nu kennelijk dan overtreden zijn. Maar dat geldt natuurlijk niet voor die andere landen. Ja, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Hè. Dat, eh, eh, eh, maar nou, er wordt misschien wel, wordt wel door mensen gedacht in andere landen van... Oh, uh, denkt, denkt daar bij mm -hmm. Volkswagen er zo makkelijk over... om ons in de ootje te nemen en de milieuwetten te treden en, en, noem maar op. En de, ja. Nou, dan wil ik daar geen eh, geen, geen, uitzondering op zijn? Nee, daar wil ik gewoon niks meer mee te maken hebben. Dan, eh, zal ik misschien ook eh, nooit meer één auto van hun nog... afnemen? Afnemen, nou ja. ik, ik, geloof, want ik heb er zelf... mijn zoon uit natuurlijk is een polo, toevallig. Je had mm. het over een polo. Uh, heerlijk autootje hoor. Ja. Ik, zou ervoor tekenen. Ah, oké. <laughs> ik zou ervoor <laughs> tekenen. Uitstoot of geen uitstoot. <laughs> Fantastisch. Eh, we gaan, eh, nou, nou, we gaan het over Amerika. Nou, laten we ze dan een klein beetje hun zin geven. En net doen of we ze nodig hebben. I need you, America. We used to laugh. We used to cry. We used to bow our heads there. wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on. Make the best of what you've left. game that I was put to blame for every story told about me, about me. spring. America met eh, I Need You. Eh, Andrew Gold, dat zeg jij wel iets over nou, denk ik, hè? Mm, never let it slip away. Nou, jongen, in één keer goed. <laughs> Gaan we door voor de 1000 euro? Ja, en de magnetron. she's good for Never Let Slip Away. En dan uh, zingt Anne Murray eroverheen. There goes my everything. There, goes my everything. There goes my reason for living. slowly Voor de mensen die van dansen houden, dit is een eh, Engelse vals met cardan-aandrijving en dubbele lucht. the voice is staying memory turns back the pages. I can see Dat klinkt wel ontzettend bezitterig, vind je niet? Ja, nou ja. <laughs> dat mag toch niet in, eh, in, een relatie, mag je toch niet zeggen van dat is mijn bezit, that's my, my possession. Of is dat in Amerika ook weer anders als je als je, eh, je man een hoop uitstoot, <laughs> een hoop uitstoot <laughs> dat je er ook financieel kan aanpakken. dat doen ze al. Ze pakken alles aan om uh, te claimen. I sue you. I sue you, ja. My name's Sue, how do you do? do. Eh, we gaan genieten van Art Garfunkel. En die heeft het er dan weer over. Ja, waarom zullen we ons in godsnaam zorgen maken? Why worry now? Het is een nummer natuurlijk ook eh, bekend van eh, Mark Knopfler met de Dire Straits. Dit. Moet ik het even wel naar horen? Ik laat hem aanslaan. Ja, oké. <laughs> Why worry? There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why? zo mooi wordt vertolkt door Mark Knopfler. En zijn Dire Straits, Why Worry Now, nu. Prachtig bezongen door Art Garfunkel. En we hebben luisteraars eh, in Zandvoort, bij in Zandvoort... helemaal uit het verre Texas. En Susie Davis bracht een bezoek aan een concert van Garth Brooks... En sommige mensen zullen misschien zeggen... Garth Brooks, wie is dat nou? Maar dat is in ieder geval een hele bekende, eh, met name countryzanger uh, in Amerika. Hij heeft hele mooie nummers. Eh, als bijvoorbeeld You Say Nothing At All. Ik weet niet of die titel, die titel u iets zegt, maar Ronan Keaton zingt dat onder andere ook. Maar Garth Brooks zingt dat ook heel mooi. En Susie Davis die vraagt om een nummer... Een, een van de eerste belangrijke nummers van Garth Brooks. En dat is The Dance. Susie, we gaan met jou naar The dance. Ik zei het net al op Facebook. luisteraars, het prachtige stemgeluid van uh, eh, Guard Brooks. nummer heette The Dance. Of The Dance, zo u wilt. We gaan eh, genieten van eh, George Michael met zijn versie van First Time Ever I Saw Your Face. Het nummer kent u van Roberta Fleck, die heeft het bekendgemaakt. Maar George Michael zingt het ook op een heel innemende wijze. luistert u en geniet u bij Tussen App en Vloed van First Time Ever I Saw Your Face. first time ever I saw. first time ever I saw. november aanstaande luisteraars... gaat mijn zoon Sven Duif onder de naam Sven Davis... want dat is tegenwoordig zijn artiestennaam... een eh, concert geven in de Nozem en de Non in Heemskerk. Dat is een heel bekend... Eh, ja, een soort patronaat in Heemskerk eigenlijk, zo zou je het kunnen zeggen. En daar gaat u optreden met een tienmansformatie met blazers, alles erop en eraan. Eh, een gast is daar de winnaar 2013 van Bloed, Zweet en Tranen. Dus er komt ook nog Nederlands repertoire voorbij. Maar Sven die eh, voert daar een heel eh, uitgebreid eh, repertoire. Natuurlijk ook wel nummers van Marco Bublé, waar hij natuurlijk een grote fan van is. En waar hij op 17-jarige leeftijd deze opname voor maakte. in de popbunker in Amuiden. Daar zit een kleine studio. Het is een oude bunker van, uit het Hitler-tijdperk uh, eh, uit de Tweede Wereldoorlog... een gigantische bunker die helemaal is opgesplitst... in allerlei oefenlokaaltjes voor muzikanten. En er zit ook een studiootje. En dat studiootje dat, eh, wordt beheerd door Henk Zuurling. Hij is daar de technicus. En eh, hij heeft met Sven deze opname gemaakt. Georgia on my mind, u kent het nummer allemaal. bekend natuurlijk van Ray Charles. Ook gezongen door Michael Bublé en ook door Sven. En als je een klein beetje idee wil hebben van wat er allemaal gaat gebeuren op de 7e november... nou, dit zou zomaar een nummer kunnen zijn. Ik weet niet of hij het gaat doen hoor, maar... En hier was hij slechts 17 lentes oud, hè? dus dit is alweer uh, vijf jaar geleden. Georgia Georgia the whole day through Just an old sweet song Keeps that Georgia on my mind On my mind I said Georgia song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me other eyes Smile tenderly Still in peaceful dreams I see keeps that Georgia on my mind. Oh, just an old sweet song keeps Georgia on. My mind. be Georgia. Ja, Sven Duif met Georgia on my mind. 7 november dat concert in de Nozem en de Nonders in Heemskerk. Luisteraars, als u daar naartoe wilt kunt u op mijn Facebook-pagina eh, gewoon op, eh, via een berichtje, eh, maakt niet uit, kunt u een kaartje bestellen. 15 euro is het toegangsbewijs. U krijgt niet alleen Sven te horen die avond, maar ook dus de winnaar van eh, Bloed, Zweet en Tranen eh, van, uit 2013. Ik weet even zijn naam niet uit mijn hoofd, maar dat ga ik nog even voor u opzoeken zo. Eh, dus nogmaals, reageert u dan even op mijn Facebook. Dan zal ik kaartjes voor u reserveren. Dan kunt u er naartoe. Gezellig met z'n allen. Met zal. oh no, jij hebt... Ja, hey trouwens over het nozen in de non. Ja. Dat was ook een eh, liedje. Ja, Van wie was dat ook alweer? Uh, Weet je dat nog? Ja. ja de Noze. Het is toch niet van eh, Robert Long? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. de, de oh, met die zware stem was dat. Oh, ehm, ja. ja, je weet het wel. je weet het Cornelis Vreeswijk? Ja, ja, ik vrees van wel. <laughs> ik vrees van wel, ja. <laughs> nou, oh, je zegt die zware stem, ja. En, maar oh, die gaan we zo ook even opzoeken.